Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Volgende week krijgen de eerste slachtoffers van de toeslagenaffaire de beloofde 30.000 euro overgemaakt. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen gezegd in het Kamerdebat over de affaire met de kinderopvangtoeslagen. Het kabinet heeft alle gedupeerde ouders een schadevergoeding toegezegd van 30.000 euro. Maar is voorzichtig met het overmaken omdat het niet wil dat het geld onmiddellijk terechtkomt bij schuldeisers. Voor 1 mei zullen alle gedupeerde ouders het geld op hun rekening hebben staan, zei Van Huffelen. Bij het mogelijk instellen van een avondklok wordt op dit moment gedacht aan een begintijd van half negen en een eindtijd van half vijf ochtends. Deze tijden liggen op tafel, maar kunnen nog verschuiven, zo melden Haagse bronnen. Morgenochtend komt het kabinet bijeen om te praten over extra coronamaatregelen. Het is de verwachting dat er morgen rond de middag een persconferentie komt. President Trump heeft in een laatste videoboodschap afscheid genomen van het Witte Huis. Hij bedankte zijn medewerkers en somde op wat hij de afgelopen vier jaar heeft bereikt. Hij zei onder meer dat hij van de Amerikaanse economie de beste economie ter wereld heeft gemaakt. Ook is hij er trots op dat hij het Amerikaanse leger niet in een nieuw conflict heeft gestort. Morgen wordt Joe Biden geïnaugureerd als nieuwe president van de Verenigde Staten. De Italiaanse premier Conte heeft genoeg steun in de Senaat gekregen om door te kunnen regeren na de regeringscrisis van vorige week. In een vertrouwensstemming kreeg hij het groene licht van 156 senatoren, eentje meer dan hij er nodig had. Naar wordt aangenomen kan premier Conte effectief verder regeren door wisselende meerderheden voor zijn voorstellen te zoeken. Het weer. Vannacht af en toe wat lichte regen bij 6 à 7 graden. Morgen kan in het zuiden de zon doorbreken. In het noorden valt af en toe regen en er staat een stevige wind.